4 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Britse regering heeft verontschuldigingen aangeboden aan een echtpaar dat in 2004 werd uitgeleverd aan Libië en daar werd gevangen gezet en gemarteld. De Libische man was lid van een rebellengroep die streed tegen het regime van de toenmalige leider Gaddafi. Samen met zijn vrouw werd hij in 2004 op de luchthaven van Bangkok aangehouden en uitgeleverd. Ze zouden zijn opgepakt op basis van een tip van de Britse geheime dienst, die toen nog samenwerkte met Gaddafi. Noord-Korea ontplooit voortaan geen risicovolle activiteiten meer in zijn luchtruim zonder waarschuwing vooraf. Dat meldt de VN-organisatie voor Veiligheid na gesprekken in Pyongyang. Luchtvaartmaatschappijen mijden het Noord-Koreaanse luchtruim nu vanwege onaangekondigde rakettesten. Als het luchtruim boven Noord-Korea weer open gaat voor vliegtuigen, kunnen luchtvaartmaatschappijen tijd en geld besparen op vluchten tussen Azië en Europa en Noord-Amerika. Gedetineerden in Sittard hebben de gevangeniswinkel gebruikt om andere gevangenen te voorzien van een telefoon en drugs. Dat blijkt uit een incidentenlijst van de Limburgse gevangenis. Twee maanden geleden werd een pakket met tientallen ecstasypillen, blokjes hash en een mobiele telefoon onderschept. De spullen zaten verborgen in een krat met boodschappen, bestemd voor gedetineerden in de gevangenissen van Sittard, Middelburg en Arnhem. Wie de spullen erin heeft gedaan is niet duidelijk. In Hummelo is een standbeeld voor de band Normaal onthuld. De vier bandleden zijn levensgroot in brons gegoten. Ook de in 2014 overleden drummer Jan Manschot is vereeuwigd. Het beeld is een cadeau voor de van de fans en is geplaatst voor het ouderlijk huis van de zanger Benny Jolink. Die trad samen met de twee andere bandleden op bij de onthulling. Het weer dan nog, vanuit het westen steeds meer opklaringen. In het oosten nog wel bewolkt en kans op een enkele bui. Het is 13 tot 17 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog bij 16 tot 20 graden.